12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De dode man die gisteravond werd gevonden in een woning in sint michels is Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de plaatselijke PvdA. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Omroep Brabant. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen... en heeft de verdachte aangehouden. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Op een feest in Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen er paniek uitbrak. Het illegale feest werd gehouden in een nachtclub aan de rand van de hoofdstad Lima. Ondanks de strenge coronamaatregelen waren er 120 mensen. Toen buren klaagden over kabaal deed de politie een inval. Volgens feestgangers gebruikte de politie traangas... maar de politie van Lima spreekt dat tegen. De politie in Wezep heeft vannacht twee jongens, jongeren opgepakt... die hulpverleners hinderden bij het blussen van een uitslaande brand. Ze maakten deel uit van een grotere groep die in de weg stond. Ze weigerden achteruit te gaan en vielen agenten aan. De politie sloeg terug met de wapenstok en zette ook honden in. De oppositie in Wit-Rusland protesteert vandaag opnieuw tegen president Lukashenko... die ze beschuldigen van verkiezingsfraude. De betoging heet Mars voor een nieuw Wit-Rusland. Lukashenko werd twee weken geleden met een overweldigende meerderheid herkozen... nadat hij volgens tegenstanders met de uitslag had geknoeid. De president zegt dat de NAVO Rusland wil opsplitsen... en een nieuwe president aan de macht wil helpen. Nergens in Nederland is nog sprake van temperaturen boven 25 graden... en dat betekent dat er na 18 dagen nu ook een einde komt... aan de regionale hittegolven in het land. De regionale hittegolf duurt het langst in Volkel, El, Hupsel, Eindhoven, Maastricht en Arsen. Het weer verspreidt over het land buien, ook wat zon. Middagtemperatuur 19 tot 22 graden. Ook morgen een aantal buien, dan een graad of 20.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 Bring It Back. Joseph Bowie op eh, trombone trouwens. En eh, de rapper was Adee, John Dampau, oftewel MC. Complex. Een swingend uurtje wordt het met natuurlijk ook de top 20. 20, top 2020 cover-up. van de afgelopen decennia, Los Van Van. Cuba altijd eh, trouw gebleven, overigens niet eh, asiel gezocht op een van hun overzeese tournees... zoals eh, Arturo Sandoval die aan het einde van de tweede uur hoorde. En het nummertje La Maquinaria, La Maquinaria moet ik zeggen, van het album La Maquinaria uit 2011. nieuwe releases. John Finley, Money Love. John Finley. De Canadese singer en songwriter, ver over de 70 inmiddels en nog steeds een soulman van zijn laatste album, Soul Singer Money Love. Brengt ons bij de top 2020 cover-up covers, jazzy, groovy, funky covers van nummers uit de top 2000 van 2019. Ja, over soulzangers gesproken. Iedereen kent denk ik wel Otis Redding, Sitting on the Dock of a Bay. En wij hebben hier een fraaie cover klaar liggen. Niels Landgren, Joe Sample en Ray Parker Jr. Binnengekomen op plek 229 in de top 2020 cover-up. in the morning nothing to lose. Jacob Collier, de Engelse twintiger die furoren maakt... met zijn harmonische mix van pop, orkestmuziek, film en jazz... met de eh, hulp hier van het eh, Metropoolorkest Everything... Every Little Thing She Does Is Magic van de police natuurlijk... in de top 2020 cover-up op plek 951. En mij wordt vaak gevraagd, ja, hoe komt die, eh, dat klassement nou tot stand? worden alle stemmen wel geteld? Uh, ik moet eerlijk bekennen, ik zou het niet weten. Het is per slotverrekening. rekening een cover-up. positief in het nieuws. Gelukkig had de Zuid-Afrikaanse Xhosa-zangeres Simfiwe Dana... haar plaatopnames al daar in Bamako al voltooid. Geproduceerd door Salif eh, Keita... Eh, geen familie van de afgezette president, voor zover ik weet. Het album, net uitgekomen, heet Bamako. Prachtig album, prachtige zangeres. Across the hill. uit Zuid, Zuid Carolina... die op zijn debuutalbum El Dorado moeiteloos blues met de jaren 70 singer-songwriting eh, muziek vermengt. Eh, vermengd. Goede gitarist met een hele fraaie stem. Een album geproduceerd door Dan Auerbach van de Black Keys. Misschien zegt die band je wel wat. Een nieuw album dus van Marcus King. En ook een nieuw album van John Papagross. the shoes on my feet. One more night of running the streets. Where did I go? Why am I here? I thought I'd add me a couple of beers. At the bar, she sat, legs crisscrossed. Her eyes were blue, her skin so soft. She said, Come with me, I'll show you around, and finagle away of town, She's beautiful, beautiful, she's so fine. I wish I could afford her a bottle of wine. A little bit of happy ain't gonna hurt me, cause I'm as poor as old couldn't find a key. And she asked if she could stay with me. No house, no job, no car, hey she. I fell in love so instantly. She's beautiful, beautiful, she's so fine. I wish I could afford her a van de best bewaarde... Eh, eh, eh, bewaard gebleven geheimen van New Orleans, New Orleans, Nola, wou ik zeggen. Papa, John Papa Gross, moet ik zeggen. Een pianist die Alan Toussaint en Dr. John tot zijn helden rekent... en een nieuw album heeft uitgebracht. Central City, Old Joe's Turkey was het nummertje. En op banjo hoorde je Don Vappy trouwens. Die draaide ik in de vorige maand. Een geweldige banjo-speler. brengt ons terug bij de Top 2020 cover-up. Papa was a Rolling Stone. a hum. 37. this one right here say, Yo, mama was a heads crossed, I jerked in another wife. Now that ain't right. Hey, Papa out there doing some storefront preaching. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you to tell me the truth. My mama just hung her head and said, Your papa on the rolling stone. Well, was alone. tweemaal de Top 2020 cover-up. Eerst Hot 8 Brass Band met hun cover van The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Binnengekomen op plek 401 in de Top 2020 cover-up. En daarna de cover van Daft Punk's eh, en uh, Now Rogers en Pharrell's Get Lucky... door Richard Cheese, een crooner en comediant uit Amerika... maar hij maakt geweldige covers van moderne <clears throat> popliedjes. Richard Cheese, binnengekomen op 987 met Get Lucky. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table. And daddy had to do the same. He knew he had to do his part. So none of his children would get caught up in the game so I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And Mama did just the same, dropping love just like rain. She said, God. school. Obey that golden rule. Treat another man like you wanna be treated. Share with your brother, man. If you needed giving him a hand, for in the end you might just need him. So I'd be young and free. Daddy made a way for me so my burden is light. Up. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, but from it come the issues of life. Oh, free, free, free. wanna be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Though they both left this earth, I wanna thank them for my birth and all of the gifts they left for a lifetime. It truly was a sacrifice. They didn't even think twice. Seventh of eight and Gregory will be his name. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is light up. Mama did just the same. Dropping love just like rain. She said, guard your heart, far from it come the issues of life. Oh, free, free free, free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. making do with taters and grits, standing up each time you get hit. Jazz, nothing but soul. Free, Gregory Porter. Inmiddels een wereldster. Je kent hem wel met zijn leren petje met die gespjes <clears throat> op zijn hoofd. Altijd dat petje. Ehm, van mijn zinziens zijn beste LP eigenlijk eh, uit 2013. Eh, de LP Liquid Spirits. Um, we zitten al bijna tegen het einde van ZFM Jazz. Het derde uur met funky stuff. Ehm, we gaan eruit met eh, wat nieuwe albums nog. Niet te geloven, zelfs nu word je verwend met een eh, nieuw album. fake nieuws, factcheckers, conspiracy, uh, samenzweringstheorieën beheersen het nieuws vaak eh, in de politiek dan. In de muziekindustrie, ja, die kent ook sinds een postje leugen en bedrog. En daar gaat het volgende nummertje over van Delta Phonic Liars. the Soul en de Holy Groove. Nou, groovy was het eh, vandaag. Zeker bij ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Wil je de playlist terug luisteren of terugvinden? Dat kan op de ZFM Facebook page. Aan het eind van deze middag stal die er weer op staan. Van alle drie uur de nummers die ik gedraaid heb. En ik ga eruit met eh, een Franse chanteuse... die echt de mainstream jazz geweldig kan zingen... maar ook dingen in de pop doet, de elektronica. Ja, eigenlijk van anders een van de meest interessante dames <clears throat> in de jazz scene. En een primeur op de radio misschien wel. Haar album, haar nieuwe album Le Tigre met uh, Jackie Terrison op piano... komt uit ergens op 5 september, meen ik. En je hoort de to-do de to-do list... Dus als je nog dingen moet doen, luister naar dit eh, nummer To Do List.